Jelle Seubring met het NOS Journaal. In de rechtbank in Assen is de zaak begonnen over de kunstroof in het Drents Museum. Begin vorig jaar werden uit het museum Roemeense kunstschatten geroofd... waaronder de gouden helm van Vanesti. Er zijn drie verdachten. Twee van hen sloten een akkoord met het Openbaar Ministerie... waarna de helm en de twee van de drie gestolen gouden armbanden... zo'n twee weken geleden werden teruggegeven. De oprichter van de failliete Chinese vastgoedreus Evergrande heeft schuld bekend aan fraude en omkoping. Evergrande werd een van de grootste projectontwikkelaars van China... door maar te blijven lenen bij banken en bouwbedrijven. In 2021 kon het zijn schulden niet meer terugbetalen... en ontstond er in China een vastgoedcrisis. In 2024 sprak de rechter in Hongkong het faillissement uit. Een groot deel van de schuld van de 254 miljard euro werd nooit afgelost. De topman van Evergrande zit sinds 2023 vast. Tijdens een zitting betuigt hij nu spijt. Als hij wordt veroordeeld riskeert hij een levenslange celstraf. Leerlingen van een middelbare school in Haren zijn gisteren bij twee incidenten bedreigd. Een groepje Spaanse scholieren op uitwisseling werd bij het station van het Groningse dorp mogelijk met een vuurwapen gedwongen te knielen en werd daarbij ook gefilmd. Iets dergelijks gebeurde later opnieuw in de buurt van een supermarkt. De dolfijn die vrijdag aanspoelde bij het kamperland in Zeeland... blijkt geen beluga te zijn, maar een zeldzame risso's-dolfijn. Het kadaver was wit en miste een rugvin, zoals bij beluga's het geval is. Maar onderzoek van de Universiteit wijst, Utrecht wijst uit dat het door ontbinding komt. Uit onderzoek van het gebied blijkt dat het gaat om een risso's-dolfijn... Een soort waarvan er volgens het reddingsteam Zeedieren Zeeland... voor het laatst in 1971 eentje op een Nederlands strand belandde. En het weer veel zon vandaag met zo'n 12 graden aan de kust en 16 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig, maar dan in de loop van de dag wel wat bewolking bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. regio Noord-Holland met name nog vertraging op de A7... vanuit Hoorn naar Zaanstad. Bij knopen Zaandam de kop van 17 kilometer file. Vanaf afrit Avenhoorn een uur vertraging. 40 minuten oponthoud op de A8 vanuit Zaanstad naar Amsterdam. Want er is een ongeluk gebeurd bij Zaanstad-Zuid. Daar zijn ze nu aan het bergen. De linkerrijstrook is dicht. 6 kilometer file daar. Kwartier vertraging op de A10 vanuit Watergaasmeer naar knooppunt de Nieuwe Meer.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 right back where I started again. And trying to forget you was just how you feeling? Live vanuit Zandvoort. ZFM. baby. It's one, two, three. I love you, baby, honestly. to be said you'd never walk He's chosen my attic, I feel it in the static.